Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV beginnen vandaag met hun gesprekken over extra bezuinigingen van maximaal 16 miljard euro. Voor de gesprekken in het Katshuis zijn minimaal drie weken uitgetrokken. Namens de VVD zitten premier Rutte en fractieleider Blok aan tafel. Het CDA wordt vertegenwoordigd door vicepremier Verhagen en fractieleider van Haarsma-Buma. De PVV door fractieleider Wilders en vicefractievoorzitter Agema. De extra bezuinigingen zijn nodig omdat het begrotingstekort op 4,5 procent dreigt uit te komen. Dat is ver boven de Europese norm van 3 procent. De Russische premier Poetin heeft bij de presidentsverkiezingen ruim 64 procent van de stemmen gehaald. Dat is duidelijk nu bijna alle stemmen zijn geteld. De communist Juganov eindigde als tweede met ongeveer 17 procent. De drie andere kandidaten, onder wie multimiljardair Prochorov, bleven steken onder de 10 procent. Poetin eiste gisteravond al de overwinning op... in een toespraak voor tienduizenden aanhangers bij het Kremlin. Hij zei dat de verkiezingen open en eerlijk zijn verlopen. De onafhankelijke verkiezingswaakhond Golos bestrijdt dat. Bussen vol kiezers zouden langs de stembureaus zijn gereden... waar mensen steeds opnieuw konden stemmen. Maar Golos zegt dat Poetin ook zonder die fraude de meerderheid zou hebben gehaald. De Chinese regering denkt dat de economie van het land dit, dit jaar groeit met 7,5 procent. Een paar procent minder dan de afgelopen jaren. Om dat percentage te kunnen halen moet wel de binnenlandse consumptie omhoog, zei premier Wen Jiabao bij de opening van de jaarlijkse vergadering van het Volkscongres. In de grote hal van het volk, aan het plein van de Hemelse Vrede in Peking, vergaderen bijna 3000 afgevaardigden uit het hele land. Wat er precies op de agenda staat is niet bekend. Het weer, van tijd tot tijd regen, minimaal rond 5 graden. Overdag blijft het bewolkt met af en toe regen. Vooral in het zuidwesten kan flink wat neerslag vallen. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. van projectontwikkelaars staat de studio van Line als een baken voor de luisteraars. Je hebt A, de Line en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, ik ben uitgegaapt. <laughs> Joop, nou, die betrapte mij op een gaap. Goed, eh, welkom terug in het laatste uur van eh, deze goede nacht. Eh, ik moet nog een uurtje, dan nou mag ik pas naar bed. En misschien wordt u net wakker. Het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Ehm, zullen we even wat eh, muzikale personalia doornemen van de afgelopen week. Eh, dan komen we bij alweer een zeventiger. Dat is uh, Lou Reed, 70 geworden. Ja, 1942 schijnt een uitstekend jaar geweest te zijn... bij de productie van succesvolle muzici in hun latere leven. Ik ben nooit helemaal into Lou Reed geweest. Eigenlijk omdat ik het een beetje stuk zagrijn vindt. Die eh, eh, ja, toch wel heel erg vaak van die quasi-interessante muziek eh, neerzet. Kunst met een hele grote K in de schaduw van Andy Warhol. Maar daar doe je hem dan wel een klein beetje tekort mee. Ehm, ik wil geen zagrijnig liedje van hem laten horen. In de jaren tachtig verscheen het album New Sensations... En ineens bleek Lou Reed ook wel eens vrolijk te kunnen zijn. You got your knife, you gotta protect your own life. I'm in the city. I'm in the city. I wanna get high in the city. I wanna stay alive here in the city. I wanna stay high in the city. High in the city. High in the city. Let's not walk down certain Place. You know everybody there's got me cheetahs. High in the city. High in the city. Don't wanna talk politics today. I feel too good. Let me have my way. High in the city. High in the city. for that guy on your right. I seen him on the news last Saturday night. He was high in the city. High in the city. He looked at setting fire to that Jeep. There's not much you can keep high in the city. Here in the city. I want feeling low. And there's only one way to go to get high in the city. High in the city. Let's grab a pie, let's hit the park. I'll kiss and I'll hug you till it gets dark. Here in the city. Getting high in the city. paar jaar geleden speelde hij Berlin integraal in eh, Amsterdam. hele grote tournee was dat. En eh, na afloop van het concert, hij verliet het podium... riep hij ineens naar de zaal, I love you. Het gaat niet goed met Lou, dacht ik op dat moment. Worden we ineens soft? Ehm, goed, tot zover de verjaardagen. Dan nu naar eh, de sterfgevallen. Davy Jones van de Monkees is ons ontvallen. Davy Jones was een klein opdondertje met een engelengezichtje. Eind jaren 60. Toen eh, de Monkees werden bedacht. Als antwoord, als Amerikaans antwoord op de Beatles. Ehm, ze konden eigenlijk helemaal niks, die eh, jongens. Ze konden wel acteren leerden wel een klein beetje spelen. Mickey Dolenz, de drummer, het nam zelfs drumles. Ehm, er is eigenlijk maar één nummer van die band... Eh, waarvan ik zeg, nou, dat vind ik leuk om te laten horen. Dat is van diezelfde Mickey Dolenz, Sorry, Davy Jones. Maar ik ga niet eh, een hitje laten horen wat iedereen al kent... en waar ook nog eens een keer niks aan is. Eh, overigens maakt het niet uit wat je van de Monkeys laat horen... want ze deden er zelf nauwelijks aan mee een aantal eh, weken geleden heb ik het heel even gehad over Carol Kay, de bassiste... die eh, in een heleboel studio's in Amerika op hits meespeelde. Op bijna alle hits van bijvoorbeeld de Beach Boys. Met als hoogtepunt het Pet Sounds album. Nou, diezelfde Carol Kay die vertelde... ja, dan zaten wij gewoon in de studio eh, de tracks voor de Monkeys op te nemen... met een heleboel uh, muzici die het dus wel konden. Echte vakmensen. Terwijl de Monkeys één deur verderop, letterlijk één deur verderop in een persconferentie zeiden... nee hoor, we spelen alles zelf. Flauwekul dus. Goed, nou, één nummer wil ik dus laten horen. Het is geschreven door Mickey Dolenz. Het gaat helemaal nergens over, maar het klinkt zo leuk. Randy's Cow's Jit. doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party, and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There are birds out been waiting for an hour. I can't find a place to hide. The being known as Wonder Girl is speaking, I believe. It's not easy trying to tell her that I shortly have to leave. Why don't you be Lou Reed hebben we gehad, de Monkeys hebben we gehad. Zullen we even wat echte muziek doen om een beetje bij te komen? Shake Your Money Maker, de Fleetwood Mac in zijn oorbezetting. Fleetwood Mac. Eh, dit wilde ik nog even kwijt. Eh, Randy Newman komt aan het einde van deze maand eh, naar Nederland... voor, als ik het wel heb, drie concerten. Ik hoop dat hij iets gaat spelen van het album Bad Love uit 1999. Een jaar of twee, drie geleden verscheen Harps and Angels. Ook goed, maar Bad Love vind ik bijna onovertroffen. Hoewel, ja, heeft hij ooit wel eens wat uh, slechts gemaakt. Ehm, ik wil daarvan laten horen My Country. En als het even kan, zou ik er naartoe gaan, naar die uh, concerten van de meester. Je weet nooit uh, of je nog een keer terugkomt. Tot volgende week. Let's go back to yesterday When a phone call cost a dime In New Orleans, just a nickel Turn back the hands of time Turn back the hand of time picture room window, sofa and some chairs, television turned on for the night. Picture woman, two children seated, man lying there. faces softly glowing in light. This is my them. I'm always kinda glad when Jan Emaus. Je had eh, weer vier mooie aan elkaar geplakt. Ik vond vooral Shake Your Money Maker leuk om hier eens een keertje te horen. Goed, dank, dank. Ehm, even naar de thuisbios. Nou, ik kan er persoonlijk geen genoeg van krijgen, hè? van die bloedspannende tv-series uit Scandinavië. Natuurlijk de Stieg Larssons verfilmingen, maar verder heb je uit Zweden bijvoorbeeld Irene Hus en Johan Falk en Beck en Wallander, Inspector Winter. Eh, de verfilming van Jens Lapie, dus thriller, hè, Snabakesh. ook heel goed. Uit eh, Noorwegen zag ik overigens eh, van de week de verfilming van een hele sterke thriller van Jo Nesbø. Hij moet nog in de bioscoop, oh, bioscoop komen, hè. Headhunters heet hij. Maar ja, die viel nou weer vreselijk tegen... door een totaal gebrek aan karaktertekening. Helemaal geen uitgewerkte karakters waar je je in kon verplaatsen. Nou, gemiste kans, want het, is, het, verhaal, het boek is gewoon goed. fijn. Nou, de Denen die heb ik de laatste tijd helemaal niet op missers kunnen betrappen. Hè? Want nou, uit Denemarken die twee prachtseries van The Killing... Hè, met inspector Sarah Lund, prachtig gelaagd, spannend en leerzaam verhaal... met een inkijkje in de stadspolitiek in Kopenhagen. Nou, en dan, eh, dat is geen echte thriller, maar ja, dat voelde wel zo... Eh, de Deense serie Borgen, hè, over de slangenkuil... die de landelijke politiek kennelijk overal in de wereld is. En vanaf deze week is er weer een superspannende uh, Deens-Zweedse thrillerserie te krijgen op DVD. En die heet De Brug, hè? The Bridge. Bron, Bruen. of zoiets. Nou ja, brug in het Deens en in het Zweeds. Want uh, midden op de Öresundbrug, die, die beide landen verbindt, wordt een lijk gevonden. Dus zijn er twee politiemannen bij betrokken. de Deen Martin Rode en de Zweedse Saga Noreen. Nou, de moorden, want het zijn er meer, hè, er kwamen nog veel meer moorden... die worden heel mooi verweven met nou, een aantal grote maatschappelijke problemen... in zowel Zweden als Denemarken. En dat is al interessant op zich. En is het ook <laughs> ze weer gelukt om van die Zweedse inspecteur Sarah Noreen... echt een boeiend figuur te maken. Waarschijnlijk is ze autistisch of eh, heeft ze het Asperger-syndroom of zoiets... Maar in ieder geval, ze spoort sociaal en emotioneel totaal niet. Dus heel anders is ze dan dat, dat fanatisme van die inspecteur Sarah Loent uit de Killings. Nou, ik vond het heel spannend. Ik vond het ook leuk om me af en toe ontzettend aan haar te ergeren. En die Deense man die is juist dan weer een gevoelige, normale man. Hè? Overigens was dit echt helemaal een 50-50 productie. Half Zweeds, half Deens. En het gaf nog best wel eens problemen, want dat is helemaal niet zoals Duits en Nederlands. Die verstaan elkaar helemaal niet zo makkelijk, maar dat hebben ze heel leuk opgelost. Leuk toch? Goed. Overigens gaat de BBC er weer een Engelse versie van maken. En die speelt zich dan af in The Tunnel. Dus een Engels-Franse productie, neem ik aan. Goed, ben benieuwd welke muziek zij dan in de lieder gaan stoppen. Want eh, de Denen en de Zweden die kozen voor Choir of Young Believers uh, eh, bandje uit Kopenhagen met dit nummer. Echo start as it crosses the room Trembling noises that come too soon Special moon which seems to you Resonating a mask of fear set off on a load pain. Never said it was good, never said it goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. vind het erg mooi. Hollow Talk van The Choir of Young Believers. Uh, eh, Pauline Cornelissen die heeft weer eens toegeslagen. Hè? Ze werd verdorie rijk met haar eerste boek. Hè? Taal is zeg maar echt mijn ding. Ze kon er een huis van kopen. Nou, was wel prettig, want haar relatie was net uit en ze stond op straat. En nu is daar dus de opvolger, getiteld En dan nog iets. En ja, ook als haar vorige boek heeft ze er zelf weer een luisterboek van gemaakt uitgegeven bij Rubenstein. Ik geef u de intro en het voorwoord en de allerlaatste bonustrek. Dit is het luisterboek En dan nog iets. Geschreven door Paulien Cornelissen en ook voorgelezen door Paulien Cornelissen. En dat ben ik dus zelf. Ehm, de kortere stukjes in het boek, die lees ik niet voor... want dat blijkt heel stom te klinken. Ehm, als tegenprestatie krijgen de luisteraars van het luisterboek... wel ehm, een bonustrek. En daar vertel ik later meer over. Eh, ook om een beetje goed te maken dat de tekeningen niet kunnen worden verteld. Veel plezier. Voorwoord. Ook als je zegt, ik ben geen taalpurist... dan denken mensen dat je een taalpurist bent. Als je je bezighoudt met taal, dan zul je ook wel vinden... dat mensen alles goed moeten uitspreken en uitdrukken. Ik ben geen taalpurist. Taalpuristen zijn mensen die zo ontzettend genieten van de Nederlandse taal... dat ze er een beetje opgewonden van raken. Ze worden verdrietig als ze iemand hun hebben horen zeggen. Dit zijn zeurpieten die vermoedelijk vies eten en slechte seks hebben. Maar ik heb er verder geen onderzoek naar gedaan. Ik ben geen taalpurist, want daarvoor vind ik taal veel te leuk. Vooral als je erdoor verrast wordt. Een tijdje geleden zat ik in een trein in het oosten van het land. Naast mij kwamen twee jonge mannen zitten. Ze waren mid 20, ze zagen er stoer uit. Ze hadden baarden, maar van het koele soort. En een van de twee had ook nog een hoedje op om dat hippige te benadrukken. Ze gingen zitten en het eerste wat de een tegen de ander zei was... Zo, als we in Enschede zijn wil ik echt even je naaimachine lenen. Dit was het laatste wat ik had verwacht. Kort daarop zag ik een heel erg softe man met sandalen met sokken erin. Hij zei in zijn telefoon, maar kun jij aangeven hoe lang je er dan niet bent? Kun je anders aan die psycholoog vragen of hij een indicatie kan geven... van hoe lang die depressie gaat duren? Want ik zit ook met mijn planning. Ja, kun je dat vragen? Bedankt, man. Dit klonk allemaal helemaal niet sandaal met sokken in. Vooral dat bedankt, man, stond hem heel erg vreemd. Als het over kleding gaat, dan kun je nog wel eens zeggen... leuke broek, maar hij staat je niet. Bij taal gaat dat niet. Sorry, maar uw taal staat u niet. Alleen pubers doen dat, bij hun moeder... als die in een onbewaakt moment van moderniteit ineens iets vet vindt. Mam, zeggen ze dan. En de moderne moeder zegt dan... dat mag ik toch wel zeggen, jullie zeggen het ook. Maar ze weten diep in haar hart natuurlijk dondersgoed. pubertaal staat haar niet. Over zulke soort dingen denk ik graag na... Dat de ene persoon hun hebben zegt en de andere persoon niet... dat is mij eerlijk gezegd worst. Ik ben geen taalpurist. Ik vind taal juist leuk. <laughs> en nu spelen we eh, de laatste track van de vier cd's. En dan is het nu tijd voor de bonus track. Ehm, in het boek zitten ook allemaal korte stukjes en tekeningen... en dat kan je op een luisterboek niet overbrengen. Dus wilde ik iets extra's doen wat dan alleen op het luisterboek staat. Nou, dat is een opname geworden van een verhaal dat ik heb verteld in Amerika... op een verhalenavond, want die heb je daar heel veel... Hè, dat er gewoon avonden zijn dat mensen bij elkaar komen... en dat er waargebeurde verhalen verteld worden... Ehm, in Nederland bestaat ook zoiets. Dat organiseer ik samen met Miga Wertheim. En dat heet Echt Gebeurd. En daar kun je ook naar komen kijken, maar dat is even een ander punt. Eh, dit verhaal vertelde ik in Amerika en daar ging het zo. Eh, je kon je naam in een hoge hoed doen en dan werd er een naam uitgetrokken... en dan moest je meteen je verhaal gaan vertellen. Ik had het dus eigenlijk niet echt voorbereid. En, eh, of laat ik ervan maken, ik had het echt niet voorbereid. Maar ik had er wel heel erg zin in. En je hoort eh, aan mijn stem dat ik heel zenuwachtig ben... maar dat ik het ook heel leuk vind. Dus eh, nou, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. En het is in het Engels dus. Hi there. Oh, this <laughs> is really nerve-wracking. Uh, <laughs> I'm from the Netherlands, so my English is not so good, but I'll try to tell it in English anyway. Um, <laughs> Which yeah, okay. Uh, so uh, right now I'm 34, but when I was 18, I got a scholarship to study in the United States for a year, and I went to uh, Brandeis University in Boston. Yeah, alumni. Oh. <laughs> it's a Jewish university, but I could join anyway. So, <laughs> okay. And uh, while I was there, for me, it was just a year to do whatever I wanted. So I could uh, take whatever course I wanted, and it didn't have any repercussions to the rest of my life. So I could do, uh, yeah, because I, everybody there was like pre med and pre law, and they were very serious studying, da da da. But I could just take art and movement for the stage and whatever, and do all these. Yeah, I did that. It was really fun. <laughs> so I also did uh, this course called Three Dimensional Design, which basically just make stuff that you could walk around, right? Because it's free. Um, <laughs> and I had a teacher um, who was, uh, and she, she was uh, one of the first uh, lesbians that I saw. Um, I mean, I'd seen lesbians in Amsterdam, but this was a, an American lesbian. and, <laughs> and, she had a, uh, she had like a, a, a, very big framed glasses, like everybody now is uh, things is normal, but back then was 1994, and it was really special, right? So I had very large glasses and short hair, and so very lesbian. Um, and, um, and she used all these really artsy words, like she said. She said about stuff that I did. She said like, "Oh, I really like the surface tension." um, and, and, the negative space. And she said everything with very much emphasis. Like, I really like the surface tension and a negative space. Uh, and I did not know what she meant, but nobody knew what she meant because we were in this class and nobody took it seriously because they were all pre med or pre law, and I was the only one. So easily, I became the teacher's pet because I, uh, I was the only one who was really into it. You know, I, I would just nod when she said, like, negative space face and I'd be like, yeah, yeah, And then she taught me like all these special techniques. She taught she taught me how to weld, like like. Uh, so you, you put metal together. Um, so it was really cool. <laughs> and then um, I discovered lots of things about English while I was here, of course. Um, and what I discovered was that, that uh, Americans really like to put two words together and make it into one word, right? And so, for example, like brunch, which, well, you know what it is. <laughs> Um, <laughs> and, or like uh, ginormous, uh, ginormous, or. Uh, synergy. Um, just two words and put them together. And I really like that, and I, and I just love word like, words like that. So <laughs> at one point, <laughs> at one point, um, I was also sort of reinventing myself. You know, I didn't know what I wanted to be. Would, I be an artist or whatever? Would I myself be a lesbian? I, I, didn't know because all bets were off and I was in America and it didn't matter. So um, for me, it was really a land of opportunity, right? So, and, um, and, but just for one year. And, so, um, the teacher, uh, she took me aside and she said, like, you're really uh, good at what you're doing here with the 3D design. Um, and, and, I was really flattered, of course. And, and <laughs> she said, Well, if you wanted, you could try to apply for art school. And then I said, Yeah, okay, well, oh, thank you. But I also really like uh, theater. And then she said, and that's where it started to become dangerous for me, And she said, Oh, so, uh, so you're a thespian. I need to finish up. So and then so I thought, oh my God, this is a common. Uh, she uh, she yeah, she wants she she thinks I'm a, a very young uh, theater person slash lesbian. decided to uh, to to really uh, I, because I had already employed this technique of of sort of never rejecting anyone. So uh, I said, <laughs> because I was 18, and and I said uh, I still do that, but okay. <laughs> so, so I said to her, well, I don't know about that. <laughs> just one last okay, so then uh, this conversation ended, and I went to my friends and was like, oh, she came on to me and she thinks that I'm a lesbian. She said thespian, right? And they were like, ha ha ha, of course it's not. It's a thespian with a P, and it's something from Greek and it's something totally different. And and so then I discovered that, of course, like always, the danger was in my own head. And uh, and she and later on, it turned out she wasn't even a lesbian. <laughs> she turned out to be just just um, an heterosexual female with uh, who looked like a lesbian, and in that way, I really followed into her steps. Ja, dat doet ze toch echt leuk, die Pauline. Nou, het boek vindt u bij eh, uitgeverij Contact en het luisterboek bij Rubenstein. En nu weer eh, een fijne home recording. Hè? Ja, die vriendinnetjes van mij die zo lekker kunnen zingen. Niet, niet perfect hoor, nee. Nou, en. Maar wel lekker thuis zingen. Moet u ook doen. Kijk, als zij het zingen kan, uh, dan kan ik zelfs Rihanna verdragen. I didn't mean to end his life. I know it wasn't right. I can't even sleep at night. I can't it off my mind. I need to get out of sight. Oh, I'll end up behind. bars. What started out as a simple altercation turned into a really sticky situation. Me just thinking on the time that I'm facing makes me wanna cry. Cause I didn't mean to hurt him, could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man down, rum pa pa pum, rum pa pa pum, rum pa pa pum. Man, oh mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front of a big old oh, crowd. mama, mama, I just shot a man down. It's a 22, I call her Peggy Sue, and she fits right under me shoe. To expect with you, I'm not good for a fool. I will lose my cool and reach for my firearm. I didn't mean to lay him down, but it's too late to turn back now. Don't know what I was thinking. Now he's no longer living, so I'm about to leave town. Cause I didn't mean to hurt him. Could have been somebody's son. And I took his heart when I pulled out that gun. Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Oh, my my mama, my mama, I just shot a man down. Central Station in front of a big old crowd. Oh, my my my my my my! I just shot a man down. Look, I never thought I'd do it. I never thought I'd do it. I never thought I'd do it. Oh gosh, whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, pull, and end the that. In <laughs> life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. Me say one man down. Oh, me say rum pa pa pam, rum pa pa pam, rum pa pa pam. When me went downtown. Cause now I am a criminal, a criminal, a criminal. Lord of mercy, I am a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town with them and gun, see me now. Oh, mama, mama, mama, I just shot a man down in Central Station in front of a big old crowd. Central Station. <laughs> Lily en Charlotte, heerlijk toch? Goed, eh, ze komen morgen weer eten, dus misschien neem ik wel weer wat op. Goed, laten we op reis gaan naar Cuba. soy aquel que al pasar por aquel camino real le preguntaron el nombre y los que no le creyeron empezaron a exclamar, se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó, en tanto te deleitó, y escuchaste en la radio, ese que hoy, vestido de pelotero, se la dio de jorronero Wat en el estadio. De Cuba cubano soy, de Cuba y a Cuba voy. Ja. Cubano, soy. Ik ben een Cubaan, dus Candido Fabre. En het is een plaat die Harriet eh, of een cd'tje, wat ze gekocht heeft en geluisterd heeft. En dacht ik, nou, dat ga ik ook even doen. Eh, we gaan bellen met, eh, met Harriet Harriet Sanders die is nog steeds op reis door Cuba. Al wel, ze is nu weer eventjes in haar eh, basiskamp Havana. En het is geloof ik ongelooflijk pet weer. Laten we bellen. Hey Harriet! Harriet? Hoor je me? Oi. Oi. Nee? Ah, Harriet? Ja? Oh ja. Hoorde je, hoorde ik wat ik net draaide? Nee. <laughs> Nou, dat was Cubano Soy van Candido Fabre, weet je wel? Die... Dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Bovendien hoor ik mezelf ook heel erg terug. Het is niet goed gegaan. Hè? Gaan we nog een keertje opnieuw bellen? Oké. Okay. Ga nog een keer opnieuw bellen. Doe maar nog eventjes eh, die Candido eh, laten horen. muziek zachtjes, ja. Ik geloof dat het nu gelukt is uh, Harriet aan de lijn te hebben. Ik geloof dat er heel veel vertraging op zit, dus ik ga heel veel mijn mond dicht houden. Uh, Harriet, eh, steek maar van wal. Vertel over deze afgelopen week en eerst maar even hoe het weer op dit moment is. Nou ja, het is enorm aan stormen. De, golven die kloppen hier over de muur van de Malecon, van de boulevard. De boulevard waar langs de zee, de ligt langs de zee. Daar mag niet gereden worden op het ogenblik. En hier in huis zijn maar overstromingen. We zijn met dweilen in de weer. Want het is echt even heel hard om stormen. Maar dat heeft ook alweer wat. Ja, en jij was je fietsje aan het opknappen... die helemaal verroest door al die nattigheid? Ja, joh. Het is natuurlijk zeewind en het oxideert als, als een gek. Dus ik zie de roestplekken voor mijn ogen verschijnen. Dus ik heb, uh, eh, dan was ik vind blij dat ik schuurrol heb gevonden. En ik ben naar mijn fiets gaan opknappen vandaag, want buiten kan je even niet lopen. Nee, en zit je... Dat was, zit... was wel een goede oplossing. Zit jij gezellig met, uh, met de dames, uh, Coca en haar zus en eh, lekker voor de tv of wat? Vertel eens een beetje, schets eens hoe, hoe zo'n dag eruit ziet of zo'n zo'n huis... Ja? Nou, die, het zijn drie, drie zusters en van boven de zeventig. En die komen elke avond rond negen komen ze samen. Eh, in de en gaan ze dan hier op de bank zitten. En dan kijken ze naar de novella, dat is de soap. En dat is heel, heel knus. Iedere avond is dat een soort ritueel. En dan uh, het is heel lekker ruikend. Komen ze net onder de douche vandaan met keurig gestreken nachtporretjes. En dan maak ik een kopje thee voor ze. Heel gezellig. Oké. Okay. Zo gaat dat hier. Je, je hebt hoor je niet? Ja, ik hoor het, ja. Het klippert. Ik heb, eh, je, bent op reis geweest in, de, in, in de provincie uh, eh, Pinar del Rio. En je hebt mooie dingen uh, mee tegengekomen. Vertel. Nou, ik, was, ik ben geweest onder andere in La Mocca. Dat is een heel erg idioot ecologisch project. Opgezet in de jaren 60 door, door een groep visionaire wetenschappers. En wat het was het gebied waar, eh, waar alle koffieplantages, of een heleboel koffieplantages waren. Uh, door Haitiaanse Fransen opgezet in de tijd. En dat gebied is heel erg ontbost. En in de jaren 60 zijn een aantal Cubanen dat gaan zitten en gezegd, hebben gezegd van nou, we willen hier allemaal bomen gaan planten. En die hebben daar, uh, daar hebben ze toestemming voor gekregen om daar 5 miljoen, echt ongelooflijk veel, bomen eh, te gaan planten op, op terrassen. Dus dat heet ook later rasras. En dat is eh, helemaal alsof je, als je er nu komt, eh, daar is ook een dorp aangelegd rondom een artificieel meer. En dat is net of je in Californië komt met allemaal kampementen, helemaal vegetarisch eten en helemaal ecologisch, een enorm antwoord. En dat, dat is wel heel erg prachtig. Dus daar ben ik ook geweest. En daar ehm, woonde eh, Polo, Polo Montanes. ik weet niet of je die kent, een hele beroemde zanger. En die had daar dan ook een klein huisje. En dat heb ik bezocht, dat is nu een museum. En die, die man die is heel bekend geworden, eh, eerst in eh, Colombia. En toen is hij ook in Nederland gekomen optreden. En het was echt een arme boerenzoon. Mooie liedjes hoor, heeft hij gemaakt. Ik heb er ook een paar cd's van. En die is gestorven omdat hij uh, eh, had, had paarden, hè, boer had paarden. En dit is dus een paard dat hij verruild tegen een auto. En toen heeft hij in, in die auto, samen met zijn zoontje, heeft hij gigantisch ongeluk gehad. En toen is hij overleden. Eh, dus dat was één deel van de reis. Ja. En je bent ook in Parca... Eh, kan jij me horen of niet? Ja, ik kan jou goed horen. Kan je mij horen? Je bent in Parca La Guerra geweest ook? Ja, dat was ook echt helemaal waanzinnig. Het was een soort droom waar ik ineens in terecht kwam. Dat is in de buurt van het kuuroord van Dieta de Los Banos. ook, eh, ook weer daar in Piña, Dat is, eh, laat ik zeggen, pakweg 150 kilometer ten westen van Havana. En dat is een enorm park met ruïnes en bronzen en marmeren beelden en vijvers en Chinese bruggetjes en Japanse paviljoens. Nou, helemaal ingestort, maar waanzinnig. Het is net alsof je door een soort Hitchcock-film loopt. En dat is in de tijd, eh, in 1920 is ontworpen als buitenverblijf door een hele beroemde advocaat hier, Manuel Cortina. Dat was ook, die was ook twee keer was die de minister van Buitenlandse Zaken. Ten tijde van uh, één keer. En dat was, was ook een, een, een, een ongelooflijke rijke man met overal landerijen. En die heeft dit dus opgezet, heeft gewoon zijn droom heeft hij tot werkelijkheid gemaakt. Weet je wel, dat is net als een, ik zat erover na te denken, dacht ja, een kunstenaar heeft ook altijd ideeën en bedenkt van alles, maar over het algemeen uh, brengt die daarvan niet in uitvoering, eh, niet tot uitvoering. En deze man heeft werkelijk alles wat hij dacht heeft, heeft hij daar, daar uitgevoerd. En dat is echt, echt, dat moet een, een wonderschone plek eh, zijn geweest. Dat is het nu nog. Maar het is nu echt helemaal ingestort. Want hij is uh, gevlucht nadat uh, Fidel in 59 hier de zaak had overgenomen. Toen zijn ze, ja, de kapitalisten zijn allemaal het land uitgevlucht naar Miami, richting Amerika. En hij ook. En toen is dit enorme park zo'n eh, soort kampeerplek voor de Cubanen zelf geworden. Met een discotheek en toen zijn alle beelden zo'n beetje gemolten en mensen zijn dronken in de vijvers gaan zwemmen. En de oh, wacht even, wacht even, wacht Ik, dus toen was ik, het echt ik hoor niks meer. Hey, ik hoor allemaal zenders. hey, dit is... Horen jullie dit? Nou, dit gaat niet meer. Nou, ja, maar ik, ik bedoel, ik weet niet wat ik dan hoor. Maar ik hoor Harriet niet. <laughs> nou, dit is echt... Harriet, ben je er weer? Hallo? Ik ben er nog steeds. <laughs> nou ja, ik kreeg opeens allerlei zenders door, maar niet jou. Ik weet niet wat de luisteraars thuis gehoord hebben, maar het was weird. Ehm, je was aan het vertellen over, eh, oh, eh, over ehm, Manuel Cortina Is een mooie plek. Um, wat ik je ook nog wilde vragen, je, nu je een beetje Spaans geleerd hebt, lees je de krant en je, je las een mooi verhaal, eh, schreef je me. Ja, ja, ik ben dus de kranten gaan lezen, omdat, omdat het natuurlijk heel goed is voor mijn Spaans. En uh, ik heb gelezen in de uh, eh, Rebelde, dat is een heel klein krantje van acht pagina's. Daar las ik een, een, een artikel, een, een ingezonden brief eh, van René González. Dat is, dat is een van de spionnen, de, de Cuban Five, die vorig jaar zijn vrijgelaten in, de, in Amerika. En die mogen niet meer terug naar Cuba. Daar is ontzettend veel gedoe over, veel geruzie over. En Clinton ze eens mee aan de toestand. Zij, zei, zij waren eh, de, de, de die die in de Verenigde Staten ook geïnfiltreerd eh, zijn in militaire eh, kampen. Dus ze hebben allemaal vreselijke dingen gedaan en zijn ontdekt en zijn toen berecht en, hebben in de gevangenis gezeten. En dan heeft deze man, René González, een broer in Cuba die verschrikkelijk ziek is, heeft longkanker. En toen heeft hij een verzoek ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten om toch naar Cuba te mogen komen. En eh, in, de, in de krant, in de er stond zo'n mooi artikel van hem... gericht aan zijn broer. Nou, ik vond het echt heel ontroerend. En dan in dat lyrische Spaans... Ik vond het echt heel erg prachtig. Die broer was een, eh, een, een zwemmer, een atleet. En als jonge jongen werd hij dan door zijn familie aangemoedigd als hij door het water zwom. En elke keer ze hadden zijn ritme ontdekt als hij zijn hoofd boven water deed, als hij in wilde ademen boven water, dan hadden ze een, een, slogan en dat was respira hermano, respira, dus adem, adem. en dat is ook het einde wat hij onder aan zijn brief schrijft aan zijn broer, respira hermano, hermano respira. Dus blijf ademen, blijf ademen. Tegen een man die op sterven ligt, omdat hij kan heeft. Mooi verhaal, toch? Ja, heel mooi ik, ga, ik ga er een eindje aan breien, want we hebben nog één minuutje. Eh, lieve Harriet, uh, je bent nog één weekje in Cuba. Hebben we je volgende week nog een keer of ben je dan alweer in Mokum? Nee, dan ben ik nog in Cuba, gelukkig. Nou, hartstikke goed. Nou, dan wens ik je een hele mooie laatste week. Geef hem van Jetje en eh, tot volgende week. Doeg! tot <laughs> doeg! Oeh, vreselijk. Nou, nog eventjes uh, Cubano Soy. En dan eh, sluit ik het af. Eh, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer en hebben we Anneke van Giersbergen met Ferry. En kijk op www.adelinevanlier.nl. Je kan bevrienden op Facebook. wat moet ik nog meer zeggen? Oh, je kan ook mailen. Het leven. Oh, oh. whatever. hey, fijne week, hè?